Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. het in de Wit-Russische hoofdstad Minsk eens geworden over een staakt het vuren in het oosten van Oekraïne. Zo meldt het Russische persbureau Interfax. Het bestand zou om vijf uur vanmiddag Nederlandse tijd ingaan. Persagentschap baseert zich op een bron dicht bij het overleg. Het nieuws is nog niet bevestigd door Moskou en Kiev. De NAVO krijgt de beschikking over een nieuwe troepenmacht die snel kan worden ingezet. De lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt in Wales, heeft NAVO-secretaris-generaal Rasmussen in een persconferentie verklaard. Gisteren werd al bekend dat Nederland 200 militairen zal leveren voor deze flitsmacht, die volgens Rasmussen in eerste instantie is bedoeld als reactie op de Russische dreiging. In een van de Oost-Europese lidstaten komt een coördinatiecentrum om de snelle reactiemacht aan te sturen. De NAVO is na deze top beter toegerust op de uitdagingen van vandaag en morgen, zei Rasmussen. De kinderrechter beslist maandag over de voorlopige ondertoezichtstelling van de zes kinderen van twee gezinnen uit Huizen. Volgens het OM stonden de gezinnen op het punt naar Syrië te reizen voor deelname aan de jihad. Afgelopen weekend werden de ouders aangehouden en de kinderen uit huis geplaatst. Op last van de rechtercommissaris werden gisteren drie van de vier ouders vrijgelaten. Tegen hen bestaan onvoldoende aanwijzingen dat ze terreurplannen hadden, oordeelde de rechtercommissaris. commissaris Volgende week beslist het OM of het tegen dat besluit in hoger beroep gaat. In Bosnië zijn de meeste mijnwerkers die onder de grond vastzaten uit hun benarde positie bevrijd. Een aantal van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Vijf mannen hebben het niet overleefd. De 34 mijnwerkers waren op een diepte van 500 meter ingesloten geraakt na een aardbeving. Een deel van de kolenmijn is ingestort. Door de lichte aardbeving was er een gasexplosie. Het weer half tot zwaar bewolkt met de meeste zon in het noordoosten en zuidoosten. Het is 22 tot 25 graden. Later in het oosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen veel bewolking en landinwaarts een enkele bui en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blaakum en Eembrugge 6 kilometer... en verderop voor knooppunt Hoevelaken nog eens 3. Op de A9 ook maar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer... A13 Den Haag Rotterdam bij de Albert Berkende Rode Reis 3. Op de A15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer.